9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Orkaan Laura is aan land gekomen in de Amerikaanse staat Louisiana... met windsnelheden van zo'n 240 km per uur. Laura is gegroeid naar categorie 4, de 1 na hoogste. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor een muur van water... die 6 meter hoog kan worden. Zeker 600.000 mensen in de staten Louisiana en Texas zijn verplicht geëvacueerd... en bij meer dan 100.000 huishoudens en bedrijven is de stroom al uitgevallen. Minister Koolmees en Wiebes overleggen vandaag met de vakbonden en de werkgevers over het nieuwe coronasteunpakket. De regeringspartijen hebben tot begin van de nacht onderhandeld over de maatregelen die onderdeel zijn van de begroting van volgend jaar. waarschijnlijk wordt vandaag of morgen meer duidelijk. Gisteren werd al bekend dat in het nieuwe steunpakket de compensatie voor salarissen wordt versoberd. De topman van video-app TikTok is per direct opgestapt. De Amerikaan Kevin Mayer zat er pas sinds mei, maar stapt nu al op omdat volgens hem het politieke klimaat flink is omgeslagen. De afgelopen week is er veel te doen om de populaire app. TikTok is van een Chinees bedrijf en de VS is bang dat China zo aan data van Amerikaanse gebruikers kan komen. President Trump eist daarom dat de Amerikaanse tak wordt verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Gebeurt dat niet, dan wordt de app in de VS verboden. En in Groot-Brittannië krijgen mensen met een laag inkomen geld van de overheid als ze vanwege corona en zelfisolatie moeten. Iedereen die aan de regels voldoet krijgt 145 euro voor de tiendaagse zelfquarantaine. Het is een initiatief van de oppositie. Verschillende partijen zijn bang dat mensen met een laag inkomen het zich niet kunnen veroorloven om vrij te nemen. Als blijkt dat ze besmet zijn. veel mensen zouden alsnog gaan werken na een positieve coronatest. Het weer nog. Af en toe zon vandaag.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 Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so I make her recommend no my banana. Your mama say that's the manana. So me do it, I so me do it, so me do it, so me do it. And girl, tell me say me banana sweet. Them say the length and them way. You know say so me do me do it, some me do it, do And tell me some me banana sweet. MC the length dance them way.